Twee uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. Brett Kavanaugh is beëdigd als rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Eerder op de dag stemde de Senaat met twee stemmen in met de beëdiging. De benoeming wordt gezien als een grote overwinning voor president Trump. In het Hoge Rechtshof zijn de conservatieve rechters nu in de meerderheid. Tegen de benoeming van Kavanaugh werd afgelopen dagen fel gedemonstreerd... omdat hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag... Ook vandaag waren er protestacties. Daarbij zijn zeker 164 mensen opgepakt. Een rechter van het Hoge Rechtshof wordt benoemd voor het leven. De politie in Turkije denkt dat een prominente Saoedische journalist... is vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Dat melden overheidsbronnen aan persbureau Reuters en de Washington Post. De journalist Jamal Khashoggi wordt sinds dinsdag vermist... nadat hij het consulaat in Istanbul was binnengegaan... De 59-jarige Khashoggi is een van de weinige journalisten die kritisch durft te zijn op de Saoedische regering. Hij vertrok vorig jaar naar de Verenigde Staten omdat hij bang was dat hij vervolgd zou worden.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 And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret of the seal that's back. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. But you made a little sleazy way. So it's up to Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't ever get a little peace? mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.